Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is al meer dan vijf maanden na de verkiezingen en nog steeds is er geen zicht op een nieuw kabinet. Al verwacht VVD-leider Rutte wel dat de komende dagen duidelijk wordt welke partijen met elkaar gaan praten over een regeerakkoord. Uiteraard is de bedoeling dat deze fase wordt afgesloten met een advies welke partijen gaan onderhandelen over een kabinet. Eh, maar dat zal dan natuurlijk in de komende dagen moeten gebeuren. Vandaag zijn er weer gesprekken. Een van de problemen is dat D66 niet samen in een kabinet wil met de ChristenUnie. En VVD en CDA willen dan weer niet samen met twee linkse partijen. Demissionair minister Kaag wil nog niet vertellen hoeveel mensen er uit Afghanistan zijn opgehaald. Er zijn twee vluchten onderweg met Nederlanders aan boord. Doe op dit moment geen uitspraak over aantallen, maar u weet er is een vlucht vertrokken met Nederlanders aan boord. En daar zijn we ontzettend blij mee en er wordt keihard gewerkt aan de volgende evacuaties. Afhankelijk van de omstandigheden natuurlijk om en nabij het luchtveld. In een debat in de Tweede Kamer zei ze ook dat ze in rap tempo meer mensen het land uit wil krijgen. Er is nog steeds chaos rond het vliegveld, waardoor mensen die op de passagierslijst staan er lastig kunnen komen wordt opnieuw gezocht naar de vermiste studente Sumanta Bansi uit Hoorn. Sinds 2018 is ze spoorloos. Ze was toen 22 en in verwachting. De politie denkt dat ze niet meer in leven is en slachtoffer is van een misdrijf. Speurhonden sloegen dit weekend aan in een recreatiegebied in Scharwoude in Noord-Holland. En daar zoekt de politie nu. En terwijl je achter je laptopje je webshop bijwerkt of dingen ontwerpt, ook een brandje blussen. Dat kan nu in Twente. De brandweer kampt al jaren met een tekort aan vrijwilligers door vergrijzing. En je kunt er nu een bureau krijgen in de kazerne een flexplek. En als er brand is, dan spring je in de wagen, zoals deze vrijwilliger. Mijn eh, werkgever heeft daarmee ingestemd. Ik werk voor de gemeente. En verder is het thuisfront eh, heel flexibel en eh, de oppas voor de kinderen ook. De brandweer geeft vrijwilligers een gratis werkplek voor twee dagen in de week. En bij noodgevallen kunnen ze snel op pad. In principe heb je drie kerntaken. Uh, in een deel is brand, dat is eigenlijk ook het uh, meest voorkomende. verder heb je nog technische hulpverlening en gevaarlijke staffen. En alles eh, ja, wat daar eh, als incident eh, kan gebeuren, daar kun je eventueel naartoe worden gestuurd. Het weer. Er trekken buien over het land, maar de zon kan er ook soms doorkomen. Ook morgen is het wisselvallig en aan de temperatuur verandert weinig. 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel veel vertraging op de A9 door de werkzaamheden daar. Om te beginnen Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velzen een file van 6 kilometer. Vertraging is daar bijna drie kwartier. De andere kant op, Alkmaar richting Amstelveen.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 Tijdens de inspecties van het Schoonste Strand keurden de inspecteurs in totaal 95 opgangen en stranden op 197 strandpaviljoens langs de hele Nederlandse kust. Alle locaties werden vier keer bezocht om een compleet beeld te krijgen. Ruim 80% van de kustgemeente behaalde de maximale beoordeling van vier sterren voor de schone stranden. Ook de uitzonderlijk drukke standen zoals Noordwijk en Zandvoort behaalden deze beoordeling. Jury en inspecteurs waren tevreden over de kwaliteit en de schoonheid van de kust. Ondanks de bijzondere uitdaging die de coronacrisis hebben opgeleverd, zijn de waarderingen hoog. Hoofdinspecteur Aad de Bloos vermeldde nog apart zijn bewondering voor de ondernemers langs de kust. Het is in de coronatijd erg zwaar geweest voor de paviljoenhouders. Ze vonden het indrukwekkend te zien dat ze de energie vonden zich onverminderd in te zetten voor de schone kust. Het besef dat ze in de natuur ondernemen is echt ingedaald bij de ondernemers en ze nemen hun verantwoordelijkheid om alles perfect bij te houden die inzet voor een schone kust, ondanks alle ondernemingspijn, vind ik een groot compliment waard. You're a rich girl and you're gone too far Cause you know it don't matter anyway You can rely on the old man's money You can rely on the old man's money It's a bitch girl but it's gone too far Cause you know it don't matter anyway Say money, money won't get you too far Get you too far geboren in 1974, is een Britse popzanger. In 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. Na die periode werd hij een succesvolle solozanger. In 2010 werd hij weer kortstondig lid van die boyband. Williams heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de best verkopende Britse soloartiest in de Verenigd Koninkrijk... en de best verkopende niet-Latino-artiest in Latijns-Amerika. Zes van zijn albums staan in de top 100 van de meest verkochte albums in het Verenigd Koninkrijk. Hij won 15 Brit Awards, meer dan enige andere artiest, en 7 Echo Awards. In 2004 werd hij opgenomen in de UK Music Hall of Fame. Toen werd hij betiteld als de grootste artiest van de jaren 90. Hier is Robbie Williams met Angels. I sit and There's an angel. Contemplate my fate. Do they know?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 forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street. get closer. So I walked on over. I sat down and asked her her name. When the drinks finally hit her, she said, I'm no quitter, but I finally quit living on dreams. I'm hungry for laughter and here ever after. I'm after whatever the other life brings. I saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times bar room to a rented hotel room. We walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost find time to leave me, Lucy?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 But honey, now I Dit waren even achtereenvolgens Kenny Rogers met Lucille en Crystal Gale met Don't Make My Brown Eyes Blue. Vanwege de Formule 1 races op zondag 5 september aanstaande... is het kantoor van de sociale wijkteam Zandvoort op donderdag 2 september... en op vrijdag 3 september gesloten. Er zijn op deze dagen geen inloopspreekuur. De medewerkers van het SWT Zandvoort zijn op deze dagen van 9 tot 5 wel gewoon telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 574 0450. Ik herhaal 574 450 en per e-mail op het sociaal wijkteam zandvoort.nl. Voor meer informatie over deze diensten van het sociaal wijkteamst verwijzen we graag naar www.sociaalwijkteamst.nl .nl schuinstreepje Zandvoort. altijd weer ZFM. 18 augustus kunt u weer luisteren naar een uitzending van De Krochten op ZFM Radio. Een radioprogramma waarin een echte fan twee uur lang zijn of haar artiest mag draaien en toelichten. Dit keer gaat presentator Pim Groof met dorpsgenoot bariton, zangdocent en dirigent Peter Jan Terstegen op zoek naar zijn pareltjes in de muziekgeschiedenis. Verstegen neemt de luisteraar mee in de muziekgeschiedenis van Frans Schubert naar de Sugar Hill Gang... en van illustere muziek naar popmuziek. Daarnaast gaat Jan-Peter zelf ook nog zingen. Dus wie benieuwd is naar de verhalen en de pareltjes van Jan-Peter Verstegen... stem af op woensdag, vanavond dus, om 8 uur tot 10 uur op ZFM Radio. dat je hier op Zie. Waternet beheert het natuurmonument de Amsterdamse Waterleidingduinen. Een uitgestrekt natuurgebied van 3400 hectare, waaronder ruim 500 hectare bos, gelegen tussen Zandvoort en Noordwijkerhout. U kunt er in alle rust genieten van de ontelbare planten en paddenstoelen. Vogels, kleine roofdieren, reeën, damherten en bijzondere landschappen en de stilte. Een enorm natuurgebied dat prima toegankelijk is via de paden. Maar waar ook buiten de paden struinen bijna overal is toegestaan. Kom het zelf beleven. Dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang. Er valt altijd iets bijzonders te zien en er wordt regelmatig activiteiten georganiseerd... zoals de bunkerexcursies en de wandeling met de natuurgidsen. Een ontmoeting met de damherten is een belevenis op zich. De leukste wandelroutes zijn makkelijk te volgen... De gele route, de lengte van 3,6 kilometer, loopt langs de Rozenberg die zijn naam ontleent aan de begroeiing met duinroosjes. Via de Vlooienhoek en de Stenenbrug over het Noordoostenkanaal komt hij weer bij de ingang te Slaan. Groene route, lengte 6,7 kilometer, loopt door een bosrijk gedeelte met afwisselend loof en naaldhout. Na de tonnenblik een van de hoogste duintoppen in dit gebied, loopt u in de richting van de Houtpoort. Via het renbaanveld komt u weer bij de ingang. De wandelroutes zijn niet geschikt voor kinderwagens of invalidewagens. Verder is het niet toegestaan honden mee te nemen. Voor 1,50 heeft u al een dagkaart. try understand. desires, hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Wandelen met je hond over het zand is een heerlijk uitje. En de meeste honden zijn hier dan ook gek op. Ze vinden het geweldig om ander achter een balletje aan over het zand te rennen. Door het zand te rollen of een duik in zee te nemen. Ze zijn van harte welkom in Zandvoort, maar er zijn hiervoor wel regels opgesteld. In de periode van 1 oktober tot 15 april mogen honden gedurende de hele dag op het strand komen. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats en ze hoeven dan ook niet aangelijnd te zijn mits ze goed onder hel staan. Ga je een lekker kopje koffie of chocomel drinken in een van onze jaar rond paviljoens... dan zijn ze hier ook welkom, mits aangelijnd. Er staat zelfs een bakje water voor ze klaar. Van 15 april tot 1 oktober mogen honden tussen 9 en 7 uur s avonds niet op het strand komen. Buiten deze tijden zijn ze wel welkom op het strand mits aangelijnd. Wil je gedurende deze periode tussen 9 en 7 met je hond op het strand wandelen? Dan is deze mogelijk op het strand voorbij Panassia in Bloemendaal aan Zee. Op het hele strand geldt een opruimplicht van hondenpoep... en ben je verplicht zelf opruimmiddelen bij je te hebben. Je moet deze op verzoek kunnen tonen aan een opsporingsambtenaar. Binnen de bepaalde kom, in Zandvoort, is het gedurende het hele jaar verboden... om de hond los te laten lopen. dat het leven mooi kan zijn. Dat er achter de wolken zoiets is als zonneschijn. Je geeft me vleugels. Je laat me horen en ook zien. Je geeft me meer dan ik nodig heb. En misschien wel meer dan ik verdien. dat kunnen weten? Als ik jou niet had gekend, dat iemand van je kan houden gekend.